Op de Ramblas is de aanslag aan het begin van de middag door duizenden mensen herdacht met een minuut stilte. Ook de Spaanse koning Felipe en premier Rajoy waren daarbij aanwezig. Na de stilte was er minutenlang applaus en schreeuwde de mensenmassa ik ben niet bang. De Spaanse politie zoekt nog naar de man die gisteren met een witte bus op de Ramblas op de menigte inreed. Vanochtend werd een derde verdachte aangehouden, maar of hij de bestuurder was is niet bekend. En bovendien denkt de politie dat er nog zeker één terrorist op de vlucht is. Bij de aanslag op de Ramblas kwamen 13 mensen om, meer dan 100 mensen raakten gewond en de slachtoffers komen uit 24 verschillende landen. Voor zover bekend raakten drie Nederlanders gewond. Zij zijn buiten levensgevaar. De vader van baby Jaden is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Den Haag is niet bewezen dat het kind van vijf weken oud overleed doordat zijn vader hem door elkaar schudde. Tegen de vader was drie jaar cel geëist. Artsen zeggen dat baby Jaden overleed als, de, als gevolg van hersenletsel en inwendige bloedingen. Zuid-Afrika zal, immu zal immuniteit verlenen aan Grace Mugabe, de vrouw van de president van Zimbabwe. Een medewerker van de Zuid-Afrikaanse regering zegt dat ze mag terugkeren naar Zimbabwe. En dat betekent dat ze niet wordt vervolgd voor mishandeling van een Zuid-Afrikaans fotomodel. Die zou door de echtgenoten van president Mugabe zijn geslagen met een stekker. Het weer, buien, van het westen uit wat zon, maar ook nog een bui. En het wordt ongeveer 20 graden en de westenwind is matig tot krachtig. Morgen weer buien, ook wat zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer door een ongeluk en er is één rijstok dicht. Op de rijbaan richting Amsterdam bij Knoop het Hoeflaken 3 kilometer en verderop 3 kilometer bij Eembrugge. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Tiel 3 en op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Amersfoort Vathorst 3 kilometer door een ongeluk.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 Fresse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet Serpent sur mon amour. Moi, ma Marcel, tu es très belle. N, N Z Z.